uur. Joris met het NOS-journaal. Mensen kunnen betalen. Dat wil belangenorganisatie Per Saldo. Nu duidelijk is dat de meerderheid in de Tweede Kamer de PGB's wil weghalen bij de Sociale Verzekeringsbank. De uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten aan mensen met een chronische ziekte of handicap is uitgelopen op een chaos die al maandenlang duurt. Door ingewikkelde regels en slecht werkende computersystemen bij de Sociale Verzekeringsbank komen cliënten en zorgverleners in geldproblemen. Een uraniumbedrijf uit Almelo moet een boete betalen van 50.000 euro... vanwege de dood van twee medewerkers in 2013. De twee stikten tijdens het schoonmaken van een oven. Volgens de rechter had het bedrijf de oven moeten onderzoeken op gassen... omdat er al eerder een ongeluk was gebeurd. De 50.000 euro gaat naar de staat. In Brussel proberen de 28 leiders van de Europese Unie met Turkije afspraken te maken over de vluchtelingenstroom. De laatste tijd was er voorzichtig optimisme over een akkoord met Turken... maar in de wandelgangen wordt gezegd dat de onderhandelingen moeizaam gaan. Vino H., de man die een hoogbejaarde vrouw in Amsterdam om het leven bracht... heeft tbs met dwangverpleging gekregen. Hij wilde met zijn actie wraak nemen op zijn vader die hem had mishandeld. Zijn slachtoffer, bekend als oma Tony, was willekeurig uitgekozen. In Italië is vorig jaar een piloot opgepakt die zijn passagiersvliegtuig wilde laten neerstorten als zijn vrouw bij hem weg zou gaan. Hij sms'te haar kort voordat hij zou opstijgen. De vrouw belde meteen de politie die de piloot op het vliegveld van Rome kon aanhouden. Dat gebeurde vorig jaar. De piloot is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Het weer verspreidt nog een enkele bui.